7 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Patiëntenverenigingen die opkomen voor mensen met stemmingstoornissen... zijn woedend over een aangekondigde prijsverhoging van het medicijn Priadel. De Britse fabrikant Essential Pharma maakt het medicijn vanaf morgen vier keer zo duur. De prijsverhoging moeten patiënten zelf uit hun eigen bijdrage betalen. Volgens de patiëntenverenigingen kost dat een patiënt jaarlijks 80 tot 120 euro extra... terwijl die patiënten vanwege hun aandoening vaak zijn aangewezen op een uitkering. De Britse farmaceut Zuid kwam in 2017 ook al in opspraak vanwege prijsverhogingen. In Brussel is een speciale EU-top begonnen over de opvolging van commissievoorzitter Juncker. De Nederlandse eurocommissaris Frans Timmermans lijkt de grootste kanshebber. Voorzitter Tusk van de Raad van Ministers heeft de fractievoorzitters in het Europese parlement een plan voorgelegd voor de verdeling van belangrijke EU-functies. Daarin gaat de functie van commissievoorzitter naar een sociaaldemocraat. Tusk noemde Timmermans niet, maar hij is de spitsenkandidaat van de Europese Sociaal-Democratische Partijen. Timmermans zelf is voorzichtig. Er zal nog een hele discussie volgen onder de leiders vanavond. Ik kan nog geen inschatting maken, zei hij. In Nieuwekerk aan de IJssel is een reanimatie in een café gisteravond uitgelopen op een vechtpartij. Volgens getuigen werd een 64-jarige man onwel, waarna omstanders direct hulp boden. Toen brandweerman het over wilden nemen, werden ze belaagd door twee mannen. De politie moest met pepperspray en een wapenstok aan te pas komen om de twee aan te houden. De man die onwel werd is overleden. Japan bereidt zich voor om weer commercieel op walvissen te gaan jagen. Vanuit de haven op het noordelijke eiland Hokkaido... gaan vijf kleine jachtschepen waarschijnlijk morgen weer de zee op. In 1986 werd wereldwijd een verbod uitgevaardigd... op de commerciële walvisvaart. De Japanners jagen sindsdien naar eigen zeggen alleen op walvissen... voor wetenschappelijk onderzoek. Het weer zonnig nog, wind gaat iets afnemen. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Morgen dan opnieuw geregeld zon, maar wel frisser met 19 tot 24 graden.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 We moeten veranderen, beweerde Waylon Jennings. Zelfs terwijl hij Are You Sure hang Done It This Way subtiel transformeert in een volkslied van zelfkennis. guitar. Where do we take it from here? Rhinestone suits and new shiny cars. It's been the same way for years. We finally got it made. Old Hank made it here. We're all sure that you will, but I don't think Hank done it this way. No, I don't think Hank done it this way. Look at this Did old Hank really do it this way? Thought I've seen the world with a five-piece band Looking at the backside of me Singing my songs, one of his now and then But I don't think Hank done them this way no. I don't think Hank done them this way. Take it on. vertolking van Rodney Crowell's Bluebird Wine door Emmylou Harris was het moment waarop de zangeres uit Birmingham, Alabama definieerde wat ze de rest van haar carrière zou gaan doen. Baby brought me in out off the highway Made me put my money in the bank, bank Straightened out my crooked way of thinking Tucker was negen albums ver in haar carrière en toch nog maar 20 jaar oud toen ze Texas When I Die uitbracht.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 Single Again van zijn vijfde album Little Small uit 1978 combineert deze twee stijlen in een door bier doordrenkte eh, song over het omarmen van eenzaamheid die nooit zo stevig is als hij wil dat je denkt. Crowell's Ain't Living Long Like This is een rechtlijnig shot van Back to Basics trots. Een wilderit van Roodhuis Boogie Woogie Rock'n'Roll met raakvlakken naar Jimmy Rogers en invloeden van In the Jailhouse Now en Jailhouse Rock van Elvis. Tegelijkertijd komen we ook recentere invloeden tegen met Graham Parsons als voorbeeld. for trouble and I found it, son. Straight down the barrel of a lawman's gun. I try to run, but I don't think I can. You make one move and you're a dead man. Friend ain't living long like this. I can't live it all like this, can I, baby? Here's up the Son of a wayside drive, son of a cop and some on that dive. Dad drove a stock car to an early death. All I remember was a drunk man's breath ain't living long. for Angel, she's a roadhouse queen. Make Texas Ruby look like Sandra Dee. I wanna love her, but I don't know how. Down on the bottom of the jailhouse, now I ain't living long like this. I can't live it all like this, can I, baby? Y'all know the story about the jailhouse. Voordat hij songwriter werd, was Terry Allen een architectuurstudent, professor, schilder, beeldhouwer, kunstenaar en bovenal onconventioneel, zoals al die bezigheden impliceren. Terry Allen zong Amarillo Highway voor het eerst op een van de picnics van Willie Nelson. wheel. Outlaw Country voorbij, het commerciële hoogtepunt. Maar Merle Haggard ging gewoon door zoals hij altijd had gedaan. Met I Think I'll Just Stay Here and Drink. Een echte barsong die de swingende, improviserende benadering van zijn live shows nagelt. I could be holding you tonight. I could wrong start doing don't care about what I think. Think I'll just stay here and drink. Hey, putting you down won't square the deal. At least you know the way I feel. Hey, take all the money in the bank. Think i would just stay here and drink. Hey, listen close and you can hear that loud jukebox playing in my ear. Ain't no woman gonna change the way I think. I think i would just stay here and drink. Yes, sir. hurting me now don't mean a thing. Since love ain't here, I don't feel the pain. My mind ain't nothing but a total blank. I think I'll just stay here and drink. Yeah. Thank you you. dan een decennium voor de release van zijn debuut Guitar Town in 1986 rende de in Virginia geboren songwriter Steve Earle weg van huis en ging op zoek naar zijn held Townes van Zandt. Toen hij eenmaal in Nashville aankwam werkte het jonge wonderkind niet alleen met Townes, maar hij nam ook met Guy Clark op en schreef liedjes voor Carl Perkins. Hey pretty baby, are you ready get your good rockin' daddy down from Tennessee. I'm just out of Austin bound for San Antonio with the radio blasting and the bird dog on. There's a speed trap up ahead head, sound town, but no local yokel gonna shut me down. me and my boys got this rig unwound and we'll come a thousand miles from a guitar town. Nothing ever happened around my hometown. I kinda just hang around. But I heard someone call my name one day, and I followed that voice down a lost highway. Everybody told me you can't get far on $37 in a Jeep guitar. Now I'm smoking into Texas with a hammer down and a rocking little cowboy from a guitar town. Hey, pretty baby, don't you know it ain't my fault? I love to hear the steel humming on the asphalt. Wake up in the middle of the night in a truck stop, stumble in a restaurant, wonder why I don't stop. tan. When my boots hit the boards, I'm a brand new man. With my back to the riser, make my stand. Hey, pretty baby, won't you hold me tight? I'm loading up and rolling out of here tonight. One of these days I'm gonna settle down and I'll take you back with me to the guitar town. De swingende singalong Crescent City van Lucinda Williams gaat over haar geboorteplaats New Orleans. Deze stad heeft gezegd wat het te zeggen had, zong ze. Crossroads, Kees de Haan. Everybody's had a few. melodieus met levendige, hartverscheurende verhalen over de kracht van het geheugen en het belang van het doorgeven van verhalen van de ene generatie op de andere. In Color van Jamie Johnson, een klassieke uitschieter in het tijdperk van de pre-pop, horen we dat. I said, Grandpa, what's this picture here? It's all black and white, and it ain't real clear. Is that you there? He said, Yeah, I was a lovin'. Times were tough back in 35. That's me and Uncle Joe just trying to survive a cotton farm and a Great Depression. If it looks like we were scared to death Like a couple of kids just trying to save each other You should have seen it in color On oh, this one here was taken overseas In the middle of hell in 1943 almost see my breath. That was my tail gunner, old Johnny McGee. He was a high school teacher from New Orleans, and he had my back right through the day we left. If it looks like we were scared to death, like a couple of kids just trying to save each other should have seen it in color. A picture's worth a thousand words, but you can't see what those shades of gray keep covered. You should have seen it in color. This one is my favorite one. This is me and Grandma in the summer sun, all dressed up. The day we said our vows. You can't tell it here, but it was hot that June. That rose was red and her eyes were blue, and just look at that smile. I was so proud. that's the story of my life. Right there in black and white. And if it looks like we were scared to death, like a couple of kids just trying to save each other, you should have seen. Cracky cover. You should have seen it in color. But you can't see what those shades of gray keep cover You should have seen it in color Dylan's Subterranean Homesick Blues schreef Hayes Carl KMAG Jojo over wat er echt in het buitenland gebeurt en het misplaatste soort van patriotisme en heroïsme dat de belangen van zoveel oorlogen teistert. Terwijl het ook illustreert hoe gemakkelijk het is besef van realiteit te verliezen in een omgeving die voor de meeste van ons ondenkbaar is. de formatie Drive-By Truckers bracht Jason Isbell een Rick solo-LP's uit voordat hij zijn eigen label oprichtte en verwantschap vond in producer Dave Cobb. Cover Me Up is een liefdessong die doordrenkt is van passie en toewijding. Can't tell you how happy we are to be in City Limits. tore off your dress. Simpson vertelde in de New York Times een paar jaar geleden dat hij ondanks alle vergelijkingen nog nooit zoveel naar Waylon Jennings had geluisterd. You Can Have The Crown is een van de meest wonderbaarlijke toevalligheden in de popgeschiedenis. Simpson verwijst naar recreatief drugsgebruik en het leven van de muzikant. Zelfs zijn All of Good Old Boys toespeling op het kijken naar herhalingen van de Dukes of Hazard. Dit is Waylon 2.0. There it is. guess I'll have to rob a bank. I guess it could be worse. It ain't that bad. At least I ain't sitting in old Baghdad in the middle of a hot damn desert, sitting in a tank. Well, every time the wife talks, baby gets mentioned. I'm so broke I can't pay attention. Lord, how it tears me up to see her cry. bunch of Mopars, guitars, and other stuff I can't and Andy and the old boss hog. I guess I ought to get up and go out and find a job. Instead of sitting on the couch trying to find the next line, I'm sure there's gotta be a better use of my time, like figuring out which one of these banks I'm gonna go rob. Well, Danny Mac's gebarste stem getekend door te vele flessen whisky en de talloze optredens in rokerige bars, festivals en concertpodia doet heel erg denken aan de outlaw scene in de States. De Danny Mac-ervaring is een samensmelting van de man, zijn muziek, zijn herinneringen en zijn overpijzingen.